Dat blijkt uit een rondgang van de NOS bij de zorgverzekeraars. Het aantal wanbetalers is met 5% toegenomen. Aan het begin van deze maand werd bij 314.000 mensen de premie ingehouden op het loon of de uitkering omdat ze een betalingsachterstand van meer dan een half jaar hadden. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat zorgverzekeraars zich meer gaan inspannen om te voorkomen dat het zover komt. Klokkenluider Edward Snowden heeft asiel aangevraagd in Ecuador. De Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat getwitterd. Vanochtend vertrok Snowden vanuit Hongkong en kwam eerder vandaag aan in Moskou. Hij wacht op het vliegveld op het vervolg van zijn reis naar Ecuador. Oud-CIA-medewerker Snowden bracht vorige maand het geheime Amerikaanse spionageprogramma PRISM naar buiten. Met geheime overheidsdocumenten bewees hij dat inlichtingendiensten op grote schaal wereldwijd het telefoon- en internetverkeer van burgers aftappen. België heeft de World Hockey League gewonnen. De Belgen versloegen in de finale in Rotterdam wereldkampioen Australië op shootouts nadat het na de reguliere speeltijd 2-2 stond. De Belgische mannen wonnen de shootouts met 7-6. Zowel België als Australië hebben zich met de finale plaats gekwalificeerd voor het WK hockey volgend jaar in Den Haag. Nederland eindigde in de World League hockey als derde. Johnny Hogerland is in Kerkrade Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. De 30-jarige renner van Vacan Soleil ging naar ruim 228 kilometer koers alleen over de finish. Met zijn zegen sluit Hogerland een zwarte periode af. In februari werd de Zeeuw tijdens een training in Spanje geschept door een auto. Hij belandde met vijf gebroken ribben en een gekneusde lever in het ziekenhuis. Eind april maakte Hogerland in de ronde van de Romandie zijn rentree in het wielerpeloton. Het weer. In de loop van de avond klaart op en nemen de buien af. Morgen weer kans op buien en af en toe zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Vanaf dinsdag droger en meer zon, maar het blijft koel.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 marcia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi e sarebbe come se questo cielo in fiamme the same way. sweet. sing. from the beginning nights again.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 be. Uh, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover. <laughs>